Op veel plaatsen valt sneeuw, het vriest en er is mist die kan aanvriezen. De ANWB roept mensen op niet in de auto te stappen als het niet echt nodig is. Op die manier is een verkeerschaos als die van gisteravond rond Amsterdam te voorkomen. Daar stonden tegen 1 uur vannacht nog steeds files door de onverwacht zware sneeuwval. Op het dieptepunt stond het verkeer rond Amsterdam over 180 kilometer vast. Mensen in Kennemerland werd met klem afgeraden de weg op te gaan. En ook bussen reden er nauwelijks. In Zaanstad, uit Hoorn en bij Schiphol werd het busverkeer gestaakt. Het treinverkeer rond Haarlem lag urenlang stil omdat wissels niet meer werkten. Behalve in Noord-Holland was er ook in Groningen overlast door sneeuw en mist. Rond de stad Groningen waren er veel verkeersproblemen. Aan de grens tussen Egypte en de Gazastrook is een Egyptische grenswacht gedood bij gevechten tussen Palestijnen en Egyptische militairen. Meer dan twintig mensen raakten gewond. De gevechten braken uit toen een door Hamas georganiseerde demonstratie uit de hand liep. Een grote groep Palestijnen gooide stenen naar de grensbewakers en van beide kanten werd geschoten. De Palestijnen protesteerden omdat Egypte een internationaal hulpconvooi met voedsel en goederen voor de Gazastrook niet wilde doorlaten. Tegen de Nigeriaan die op eerste kerstdag een vliegtuig wilde opblazen boven Detroit zijn in de VS zes aanklachten ingediend. Hij wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord op de 289 mensen in het toestel en het proberen in te zetten van een massavernietigingswapen. De Nigeriaan van 23 heeft gezegd dat hij de explosieven had gekregen van Al-Qaeda in Jemen en dat hij daar ook was getraind.